Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Champagne en een toosje met brie voor Le Pen en Macron. Die twee kwamen gisteren na de eerste stemronde als winnaars uit de bus... in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Emmanuel Macron, die nu de president is, kreeg de meeste stemmen. Vlak achter hem eindigde de rechtsradicale Marine Le Pen. Over twee weken staan hun namen op het stemformulier. Dan gaat het alleen nog tussen deze twee en weten we wie de nieuwe president van Frankrijk wordt. Er liggen nog steeds een aantal slachtoffers van een heftig busongeluk in het ziekenhuis. Gisteren ging het helemaal mis in de buurt van Antwerpen. Een reisbus knalde tegen de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Twee mensen overleefden het niet. Meerdere mensen raakten gewond. De chauffeur had waarschijnlijk drugs gebruikt en zit vast. Eindelijk een lichtpuntje voor PEC Zwolle. De club won gisteravond van AZ. En die puntjes konden ze goed gebruiken. Mooie wedstrijd gespeeld. Eh, iedereen heeft gevochten. En eh, ja, mooi nog dat Dishon hem scoort, die 2-1. En eh, ja, ook het stadion, een mooie sfeer. En ja, als team hebben we echt gevochten. En echt blij met de drie punten natuurlijk. PEC bungelde ergens onderaan het eredivisie-lijstje, maar is nu weer een plekje gestegen. En bijzonder nieuws voor hip-hop liefhebbers. Deze artiest krijgt vandaag een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. Over wie ik het heb, hij stelt zichzelf wel even voor. DJ Khaled. DJ Khaled. I don't know if you could take it. DJ Khaled. Ja, hij scoort al jaren hits, zonder meer met Justin Bieber en Lil Wayne. Toch is deze ster in de Walk of Fame bijzonder, want zo vaak gebeurt het niet dat een hip-hop producer dit eerbetoon krijgt heb ik het weer nog voor een droog en zonnig dagje vandaag en een graad of 15. En het blijft mooi lenteweer deze week met zelfs 20 graden morgen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan iets drukker te worden op de weg. Er staat nog maar één echte file. Die staat op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam.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 soldiers. I know that the clubs are weapons of war. And I know that diamonds need money for this love. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape my mind. die op je gezicht Zoals je hier zo bij me ligt Weet ik al lang dat je dat laatste nog mist En als iemand anders naar je kijkt Dan denk ik zij hoort toch bij mij Ik weet het al lang maar misschien wordt het tijd Ik heb al honderd my heart. Adrenaline, adrenaline, like a flashbang in the dark. Adrenaline. living here right in front of me. waiting for your love, and all the time it's been here right in front of me. Oh, oh, oh. Draw the line, I'll step across even further. I give in, you got me, yeah. I've been sitting waiting for. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de tweede maand op rij is het aantal faillissementen gestegen... in vergelijking met een jaar geleden. Dat meldt de Kamer van Koophandel. In maart waren het 160 gevallen, 22 meer dan een jaar eerder. De beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk... gaat over twee weken tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen. Ze eindigden bij de eerste ronde als de nummers 1 en 2. De andere 10 kandidaten zijn afgevallen. De economie van Oekraïne kan dit jaar krimpen met wel 45 procent... doordat veel bedrijven dicht zijn en de export is ingestort. Zo verwacht de Wereldbank in Washington. Het weer, vandaag droog en zonnig, wel wat sluierbewolking...